Dan Koekoek met het NOS Journaal. In Syrië geldt vanaf vandaag een... Het Syrische leger heeft gezegd dat er in verband met het islamitische offerfeest een staakt het vuren geldt, maar aanvallen van rebellen zullen wel worden beantwoord. Ook strijdgroepen zeggen dat ze een gevechtspauze respecteren. Gisteravond waren er nog berichten over artillerieaanvallen in Damascus. Of er doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. President Obama heeft gisteren al gestemd voor de presidentsverkiezingen. In veel staten kunnen Amerikanen al weken voor 6 november hun stem uitbrengen. Obama is de eerste president die dat ook doet. Hij ging stemmen in zijn vorige woonplaats Chicago en riep mensen op om ook alvast te stemmen. De strijd tussen Obama en de republikein Romney is een nek-aan-nek -nek race. De orkaan Sandy heeft tot nu toe aan 21 mensen het leven gekost. De orkaan van de tweede categorie trok over het oosten van Cuba en daar kwamen 11 mensen om. Eerder vielen doden op Haiti en Jamaica. Sandy is naar het noorden getrokken, ligt nu bij de Bahama's en zal nog wel een tijdje orkaankracht houden. Mogelijk doet hij later nog het oosten van de Verenigde Staten aan. Op de A2 bij Beest in Gelderland heeft de politie vannacht een grote controle gehouden, gericht op inbrekers. Aan beide kanten van de snelweg werden auto's aan de kant gezet. Of er inbrekerspullen of buit zijn gevonden, wordt later vandaag bekend. Wel was er een man die bij de fiscus nog een schuld had van 1,3 miljoen euro. In Heeswijk-Dinter in Brabant is aan het eind van vorig schooljaar een docent van 40 ontslagen, omdat hij met een leerling van 13 had gezoend. De leraar van een gymnasium werd betrapt toen hij met het mesje tong zoende, meldde Brabantse media. De geschiedenisleraar zou inmiddels wachten op de behandeling van zijn rechtszaak. Het weer in het noorden vrij helder, elders bewolkt met wat regen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Aan de kust kans op een bui. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.